Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Verzekeraars waarschuwen taxichauffeurs. Het aantal ongelukken met taxis is drie keer zo hoog als met normale auto's. Als dat zo blijft, willen de verzekeraars de chauffeurs niet meer verzekeren. De afgelopen weken waren verschillende taxichauffeurs betrokken bij dodelijke ongelukken. Drie daarvan waren Uber-chauffeurs. De oppositie in de Tweede Kamer wil dat het klimaatakkoord voor de provinciale statenverkiezingen op 20 maart is doorgerekend. De fractievoorzitters hebben daarover een brief gestuurd aan onder andere minister Wiebes. De partijen zeggen dat ze willen voorkomen dat de coalitie de kiezers na de verkiezingen verrast met ingrijpende besluiten. Er komt een uitvoerig onderzoek naar binnenlandse adopties... die in Nederland hebben plaatsgevonden vanaf de jaren 50 tot eind jaren 80. Dat heeft minister Dikker, Dekker vandaag bevestigd tegenover Nieuwsuur. Doel van het onderzoek is de gang van zaken in kaart te brengen... rond de vrouwen die in die tijd hun kind afstonden. Een oud-rechercheur is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar... voor het lekken van gevoelige politieinformatie. De man van 36 liet zich betalen voor het natrekken van namen in het politiesysteem. Twee mannen aan wie hij de informatie doorspeelde... kregen één jaar en acht maanden en één jaar en vier maanden. IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de explosie in Rusland op Oudjaarsdag in een appartementencomplex in de stad Magnitogorsk. 39 mensen kwamen om het leven. Russische onderzoekers spreken de claim van IS tegen. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht, maar zij gaan ervan uit dat het een gaslek was dat de explosie heeft veroorzaakt. Volgens de onderzoekscommissie zijn er geen sporen van explosief materiaal gevonden. Het weer, het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt snel af. Vannacht kan het min 3 worden. Morgen vrijwel overal droog en 2 tot 3 graden. De nacht naar zondag wordt het wat kouder... met lokaal minima van min 7 graden.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 Na een half uurtje rijden was ik in de stad ja, vanavond ga ik los word ik hard. De portier die roept naar mij en maat, waar ga je heen? Jij moet achter in de rij, net als iedereen. Na een half uurtje wachten ben ik er doorheen. Ik loop meteen door naar de bar, ik lust er nu alleen. De barman is alleen, het is best wel druk. Steek mijn vinger in de lucht, maar heb geen geluk. Shit, ik heb nu genoeg van jou. Want je laat me nu weer wachten voor een mooie vrouw.